Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Griekenland is tevreden over het akkoord dat in Brussel is bereikt over voortzetting van financiële steun. Volgens minister Varoufakis hebben de Grieken ruimte gekregen om hun positie te verbeteren. Het Griekse schuldenpakket is verlengd voor vier maanden. Dat is een kortere periode dan waar de Grieken op hadden gehoopt. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem benadrukt dat de Grieken zich houden aan de afspraken. Bij de vestiging van Nutricia in Kuik woedt een grote uitslaande brand. personeel staat buiten en er zou sprake zijn van explosiegevaar. In de fabriek wordt melkpoeder gemaakt. De moordenaar van de Curaçaose politicus Helmin Wiels heeft ook in hoger beroep levenslang gekregen. Elvis K., die 37 is, is ook schuldig aan twee andere moorden die hij in opdracht pleegde. Twee andere verdachten zijn opnieuw vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De politie in België heeft een video verspreid van de vermoedelijke dader van de zuuraanval bij een supermarkt in Antwerpen. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is inmiddels opgeëist door een man die eerder mail stuurde naar de supermarkt Delhaize. Daarin dreigde hij met zuuraanvallen op klanten, meldt persbureau Belga. Vanmorgen gooide de man een bijtende stof in het gezicht van een schoonmaakster. Zij raakte levensgevaarlijk gewond. De organisatie van een inzamelbijeenkomst in Utrecht heeft op de poster daarvoor alleen een foto van een omstreden Saoedische sheik gezet om publiek te trekken. Dat heeft een woordvoerder gezegd. Volgens de organisatoren komt de sheik helemaal niet naar Utrecht om daar een toespraak te houden. De aankondiging dat er enkele radicale moslims zouden komen zorgde in Utrecht voor commotie. De spits was de drukste op een vrijdagavond in vier maanden tijd. Rond zes uur stond er 286 kilometer file. Dat is twee keer zoveel als op een gewone vrijdagavond. Volgens de politie werden de files veroorzaakt door veel vakantieverkeer, de regen en een aantal ongelukken. Het weer. Vannacht regen en 4 graden.